een Klomp met het NOS-journaal. Terreurverdachte Mohamed Abrini blijft nog zeker een maand langer vastzitten. Dat geldt ook voor vijf andere terreurverdachten. De zes zouden betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Brussel. Abrini zou ook hebben geholpen bij de voorbereiding van de aanslagen in Parijs. Hij heeft toegegeven dat hij de man met het hoedje is... die te zien was op beelden van luchthaven Zaventem... samen met de twee terroristen die zich later opbliezen. Abrini zegt dat hij onschuldig is. Volgens Belgische media heeft hij gezegd dat hij onder druk is gezet en dat hij geen vlieg kwaad zou doen. Over drie jaar moet Europa klaar zijn voor het toestaan van zelfrijdende auto's. De Europese ministers van Vervoer hebben daarover afspraken gemaakt in Amsterdam. De ministers willen verkeersregels beter op elkaar afstemmen. Ook moet de apparatuur in de auto's in de hele EU aansluiten op de infrastructuur. Als de techniek toelaat, zouden de auto's kort na 2019 op de openbare weg moeten kunnen rijden. In Elst in Gelderland is een instructeur van de politie gewond geraakt tijdens een training. Hij werd op het trainingsterrein geraakt door een kogel. Wie de kogel heeft afgevuurd en waar de man is geraakt is nog onbekend. De docent is naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. In een scheepswrak voor de kust van Texel is kleding gevonden uit de 17e eeuw. De kledingstukken zijn door een laag zand nog goed bewaard gebleven. Textieldeskundigen spreken van een uiterst zeldzame vondst. Het belangrijkste stuk is een japon die waarschijnlijk was van een vrouw uit de hoge adel. Mogelijk zelfs van koninklijke afkomst. In het handelsschip lagen verder ook gebruiksvoorwerpen, zoals aardewerk en een zilveren bokaal. De vondsten zijn te zien in Museum Kaap Kaapsil op Texel. Het weer nog, stapelwolken en af en toe zon bij 13 tot 17 graden. In het binnenland kunnen wat buien vallen, mogelijk met hagel en onweer. Vanavond trekken de buien weg, morgen wisselvallig. Smiddags wordt het vanuit het zuiden dan droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Voorlopig valt het nog mee met de avondspits in de Randstad. Dit zijn de files met minstens 5 minuten vertraging.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 Te ontvangen via FM-frequentie 106.9 of Psycho Kanaal 40. Maar ook op internet via www.zfmlive.nl. Met om kwart over vier het gedicht van de week... en om half vijf de column van Mandy Schorel. En om kwart voor vijf en kwart voor zes de wondere wereld van ZFM... maar natuurlijk ook het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving... maar ook hele lekkere muziek. En vandaag start ik met de Everly Brothers... Crying in the Rain uit 1962. Gevolgd door Hot Chocolate met Emma uit 1974. En vandaag hoef ik het niet helemaal alleen te doen. Ik heb vandaag heb ik hulp gekregen. Mijn naam is Hans Wassenaar. Heel veel plezier. spreuk van vandaag is... Eens goed gelachen en lang geslapen zijn de beste geneesmiddelen uit het doktersboekje. Emma was a star in everyone's eyes. And when she said she'd be a movie queen, nobody laughed. A face like an angel, she could be anything. Emily, Emma, Emily. I'm gonna write your name high on that silver screen. Emily, Emma, Emily. I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. At seventeen, we were day and night to earn our daily bread. And every day Emma would go out searching for that play that never ever came away. You know, sometimes she'd come home so depressed. I'd hear her crying in the back room, feel so distressed. And I'd remember back when she was five to the words that used to make Emmeline come alive. It was Emily, Emma, Emily. I'm gonna write your name high silver screen. Emily, Emma, Emily, I'm gonna make you the biggest star this world has ever seen. on living on dreams no more. I tried so very hard not to leave you alone. I just can't keep on trying no more. here. And just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling. doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, nothing's worth Het gedicht dat ik vandaag uitgekozen heb heet Zomerdag. Warme, verhitte lijven, kleverig, bedekt met zand... wentelen zich om en om, bakkend op het strand. Gedachten gelaten, genieten van de dag. Zinderend heet het zonnetje, afkoelend in de golfslag. De kinderen loonbedrijverig, spelend met het zand... rennend in de golven, met elkaar, hand in hand... Verhit op laaiende ruzie. Plotsklaps vanuit het niets ontstaan. Sussend met een ijsje. Die ze halen gaan. Gebroederlijk likkend. De druppels lekkend naar beneden. Glimlachen ze tevreden, Lopen ze langs de zee. De zon lacht stralend boven. En streelt het bleke vel. Kleurt rozig rood en brandend. Dat merken ze later wel. bollend, de stemmetjes verstilt. Aan het einde van de dag, wanneer de zon de zee bereikt, glimlacht zij om wat zij zag. woensdag 20 april Peuterbiep, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Louis Davis Carré nummer 1. Alle peuters verzamelen. De Peuterbiep is in april, met uitzondering van Koningdag, in de Bibliotheek Zuid-Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld en natuurlijk heel veel voorgelezen. Woensdag 20 april zijn de peuters en hun grootouders of de ouders of oppas welkom in de Bibliotheek Zandvoort, Louis Davis Carré nummer 1. De toegang is gratis en we beginnen steeds om 10 uur. Tijdens de peuterbiep wordt spelenderwijs aandacht gesteed aan het taalgebruik... en de woordenschat van kinderen door samen te lezen... en ontdekken met leeftijdsgenootjes. De verhalen prikkelen de fantasie... en deze gebruiken we ook als we muziek gaan maken... en samen spelen of dansen. Voor ouders en oppassen is de peuterbiep ook gezellig en leerzaam.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 En de website is www.vintageatzandvoort.nl. De vierde editie staat in de startblokken. Op vrijdag 15, zaterdag 16 en zondag 17 april... staat Zandvoort weer in het teken van de Volkswagen. Het event is voor velen van ons het begin van het seizoen. De afgelopen drie jaren hebben wij met veel plezier kunnen houden op het terrein Camping de Branding. Maar helaas is dit nu te klein geworden voor het evenement. En moesten wij uitwijken naar een andere locatie. Inmiddels is deze gevonden.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 Maar soms lijkt het alsof we robots van mensen willen maken. Laat een chip onder je huid plaatsen en je hoeft nooit meer wachtwoorden te onthouden. Je hoeft geen pasjes meer mee te nemen om je lunch op kantoor te betalen. En je krijgt met een zwaai voor de ontvanger zo toegang tot de kantoorpand. Er bestaat een verlangen om alles uit handen te laten nemen. Een verlangen om zoveel mogelijk niet meer met je eigen hersenen te laten werken. Een verlangen om controle uit de handen te geven. Met RFID-chips zou het bestrijden van misdaad een stuk makkelijker worden. Of kun je worden opgespoord als je bent ontvoerd. Kunnen voordeur en auto zonder sleutels ontgrendeld en vergrendeld worden... en kunnen mensen met Alzheimer nooit meer vermist raken nadat ze zijn gechipt. Maar wat als hackers toegang kunnen krijgen tot de info op de chip... en zij er verkeerde bedoelingen mee hebben? Je identiteit kan, ook dan, gestolen worden. In de volgende stap al in de maak, wat pinnen betreft? Biep, je port langs het automaat en cash je maar. Dan zijn de skimapparaten niet meer nodig. Dan plukken ze je gewoon voor straat en grijpen ze je hand. Ontlast worden is prima. Maar zullen we zelf niet enigszins moeten blijven nadenken? En zullen we zelfs niet moeten blijven onthouden? Juist, om hersenziektes in de kiem te smoren. Verlangen me leert zoveel mooier met hunkering. Zeg ik als dwaze romanticus. Schrijver Geert Kimpen leerde ons ooit dat alles voortkomt uit verlangen. Zijn wet van Kama legt uit... verlangen is de brandstof van liefde. Alles ontstaat uit verlangen. Het Kama is wat twee mensen samenbrengt. Het is het onweerstaanbare verlangen om de ander te beminnen. Wanneer iemand zo graag bij jou wil zijn, jou begeert. Alles staat op scherp. Je beleeft het leven met een grotere intensiteit dan in je normale doen.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 En de aanvang is kwart over acht. De 15e tot de 17e Vintage at Zandvoort. Bijeenkomst van Volkswagenliefhebbers, parkeerterrein De Zuid. De 16e Stormloop. Ultieme stormbaan op het circuit en door de duinen. Circuitpark Zandvoort aanvang om 11 uur. De 17e culinair rondje strand diverse strandpaviljoens van 12 tot 5. En ook de 17e Classic Concert. Horens Breanteens Koor Protestante Kerk aanvang 3 uur. Een moeilijk woord. De 22e tot de 24e Camper Experience. Diverse activiteiten op gebied van campers. Park Zandvoort. En de 23e in de boot genomen. Klucht door jeugdafdeling Willem Hildering. In Theater de Krocht. Aanvang ook kwart over acht. De 23e tot de 24e Walk. Route langs diverse ateliers van 12 tot 5. En de 24e de 10.000 stappenwandeling. Verzamelpunt Anytime de Oude Hand. Vondellaan om 10 uur. now. Waarom is besloten dat je met je 18e jaar volwassen bent? Op 1 januari 1988 werd bij wet bepaald dat Nederlanders vanaf hun 18e levensjaar meerderjarig zijn. Dat is de juridische term die wordt gebruikt om aan te geven dat mensen vanaf die leeftijd zelfstandig, dus zonder hulp van anderen, kunnen handelen. Dit gebeurde destijds vooral vanuit het idee dat jongeren meer zelfstandigheid moeten krijgen zodat hun verantwoordelijkheidsgevoel beter zou worden ontwikkeld. Voor 1988 werden mensen pas op hun 21ste als meerderjarig beschouwd en voor 1901 zelfs pas voor hun 23ste. Meer volwassenheid wordt in de wet niet op alle gebieden gekoppeld aan een leeftijd van 18 jaar. Al op 16-jarige leeftijd zijn mensen bijvoorbeeld seksueel meerderjarig. Op financieel gebied laat de volwassenheid volgens het wetboek juist wat langer op zich wachten. Ouders blijven financieel verantwoordelijk voor hun kinderen tot en met 21 jaar. zaterdag 23 en zondag 24 april Art Walk Zandvoort. Diverse ateliers in Zandvoort. En de toegang is gratis. De tijd is van 12 tot 5 uur. De website is www.facebook.com Zandvoort kunstencultuur. Geniet van kunst van internationaal niveau. Verdeeld over vijf locaties op wandelafstand door Zandvoort. Bij deze lengte editie exposeren ook diverse bekende glaskunstenaars... bij de leden van Zand en Kunst en Cultuur. Een drietal restaurants heeft een speciale menu. De kunstroute, atelier Corbani, atelier Arve, Oude Maria School... atelier Aquaba en Zandvoorts Museum. En omdat ik eh, op vakantie ga volgende week naar, Zand, naar Frankrijk... krijgen we nu even een liedje naar Frankrijk. minuten. Dan gaat mijn trein, dan hoef ik hier ook nooit meer te zijn. Want als ik hier rij, houd jij me aan de lijn. Utrecht, Atrecht, Kamerijk en Leveringen, van Sjaloos, Roosbeek, Loteringen, Deukjes, Kloosjaar, Panbroek, dan is er net het plan, maar hout Krebs, de Potverrent, Rockford, Vaatbeek, Kikkerbril, Hans, Lever, Pijpjes, Stok en dat even zeven Frankrijk! Nou weet ik heel goed dat je Frankrijk haat en daar dus ook nooit op vakantie gaat. Ja, zelfs in Brussel is dus zeg jij al vreselijk waard. Ik zelf in Frankrijk ook niet je dag maar ja, ik ga toch. Want je moet toch wat, men eet daar stofbrood en men gaat nooit in bad. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Utrecht, Aanrecht, Kamerlijke, Wevelingen, Rijssel, Sjavels, Rozenbeek, Loteringen, Deukjes, Kloosjaar, Wandelen en de Vlam, maar van naar Krups, de Fort, voor de Rockport, Vaatbeek, Kikkerpil, Hanslever, Petjes, Snor en het eeuwige Gezever. Ik wil je nooit, nooit, nooit, nooit, nooit meer zien. Nou ja, een tijd niet. Nou, volgend jaar misschien. Nou ja, wat minder. Zo zeg een dag of tien. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug. Ik ga naar Frankrijk, ik kom nooit meer terug.